uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zittende Griekse premier Mitsotakis is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. De centrumrechtse partij van Mitsotakis, Nieuwe Democratie, heeft ruim 40% van de stemmen gekregen. Zijn linkse tegenstander, de partij Syriza, haalde nog geen 18% van de stemmen. Daarmee is Mitsotakis verzekerd van een tweede termijn als premier. In zijn toespraak zei Mitsotakis dat hij zijn taak trouw zal blijven uitvoeren. Hij belooft een premier te zijn voor alle Grieken. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïense president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitvoeren op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. Zelensky is ook dankbaar voor de toestemming van de VS voor het trainen van Oekraïense piloten met F-16's. De Wagnergroep moet niet verboden worden, dat zegt de voorzitter van het Defensiecomité in de Russische Staatsdoema. Hij pleit ervoor om alleen de leider van het huurlingenleger zo nodig te vervangen. Volgens de voorzitter deden de Wagner-soldaten die de stad Rostov aan de Don innamen niets verwerpelijks. Ze volgden bevelen op. Er is geen beter cadeau voor de NAVO en Oekraïne dan het ontbinden van Wagner, vindt hij. Elton John geeft vanavond zijn laatste concert in het Verenigd Koninkrijk. Met het optreden op festival Glastonbury neemt de zanger van 76 afscheid van het Britse publiek. Het is de, derde, de eerste keer dat hij optreedt op het grootste openluchtmuziekfestival van Groot-Brittannië. De zanger is al sinds september 2018 bezig met een afscheidstournee. Na vanavond geeft Elton John nog zeven concerten in andere landen. Het weer. Vannacht vallen er vanuit het westen een paar buien. In het noorden kan het gaan onweren. De temperatuur daalt naar een graad of 19. Morgen minder warm dan vandaag.